Dielke Teertstra met het NOS Journaal. De stichting Vrienden van de Gaykrant heeft beslag laten leggen op de twee huizen van Henk Krol. Dat meldt het televisieprogramma 1 Vandaag. De oud-directeur van de Gaykrant zou subsidiegeld van de stichting hebben gebruikt voor de website van zijn partij, 50PLUS. De club moet het geld, ruim 200.000 euro, terugbetalen omdat het niet op de juiste manier is besteed. Advocaat Hammerstein van de stichting beschuldigt Krol van oplichting. Hij zegt dat hij met het beslag wil voorkomen dat Krol het geld wegsluist. Op de beurzen is de rust na een hectische dag teruggekeerd. De AEX schommelde op een verlies van 3%, maar sloot uiteindelijk 0,75% lager dan gisteren. De Europese beurzen trokken aan doordat Wall Street zich vlak na de opening herstelde. Beleggers maken zich zorgen over een nieuwe recessie in Europa en lagere economische groei in de VS. Daardoor daalt de Amsterdamse beurs al zeven dagen op rij. Minister Opstelten vindt het verrassend dat de rechtbank in Groningen twee wiettelers geen straf oplegt. Hij wil niet inhoudelijk op de zaak reageren omdat het Openbaar Ministerie die nog bekijkt. Een stel dat hennep kweekt krijgt geen straf omdat de rechtbank vindt dat hun manier van telen past in het Nederlandse gedoogbeleid. Ze bekenden de hennepteelt, gaven de inkomsten op aan de Belastingdienst en tapten geen stroom af. Volgens minister Opstelt heeft de uitspraak geen consequenties voor het huidige beleid waarbij het telen van cannabis illegaal is. Met tenminste vier Nederlanders in het rampgebied in Nepal is nog geen contact gelegd. Een reisorganisatie zegt dat ze nog niet hebben gesproken met drie toeristen en een reisleider uit Nederland in het gebied. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet eerder al weten dat er Nederlanders in het gebied zijn. Hoeveel is bij het ministerie niet bekend en ook niet of er onder de 26 dode Nederlanders zijn. In het berggebied Annapurna worden nog zeker 70 mensen vermist na de sneeuwstorm. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het vanuit het zuiden weer regelen. Het koelt af tot de graad of 12. Morgen een enkele bui. Tegen de avond wordt het overal droog. Het is 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Klopendijl 4 kilometer. A4 naar Den Haag tussen Roelevaansveen en Rijndijk 3. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Oud-Zuid en en Amstel ook 3 kilometer. A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen knooppunt en eh, Geldermalsen 5 kilometer na een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En op de andere rijbaan is ook één reis ook dicht.